Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Veldhoven heeft een grote groep jongeren vannacht twee politieagenten aangevallen. De agenten wilden een 18-jarige man uit Eindhoven aanhouden. Ze waren opgeroepen omdat er een paar opstootjes waren geweest... bij een horecagelegenheid in het centrum van Veldhoven. Een aantal mannen sloten agenten in, duwden en sloegen ze. Nadat er versterking was gekomen... kon de groep uiteindelijk op afstand worden gehouden. De politie gaat de beelden van de beveiligingscamera's onderzoeken. Ook zijn er door omstanders opnames gemaakt. De politie vraagt mensen die filmden om die beelden te delen. Een meerderheid van de inwoners van Nieuw-Caledonië wil bij Frankrijk blijven. De 300.000 inwoners van de eilandengroep in de Stille Oceaan... ten oosten van Australië mochten hun stem uitbrengen in een referendum. Vooraf suggereerden peilingen al dat de meeste Nieuw-Caledoniërs... niets zien in onafhankelijkheid. De archipel wordt sinds het midden van de 19e eeuw bestuurd door Frankrijk. Het referendum was een afspraak uit 1988... na een periode van geweld tussen voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid. De Franse president Macron zei nadat hij vandaag de uitslag had gehoord... dat de vrede heeft gewonnen. Streamingdienst Netflix wil meedingen naar internationale filmprijzen. De komende tijd worden drie films van het Amerikaanse bedrijf... eerst in de bioscoop vertoond voordat ze wereldwijd online beschikbaar komen. Om een grotere speler te worden in de filmwereld... wil Netflix vaker in zee met bekende regisseurs. Of dat gaat werken is maar de vraag. Zo liet Steven Spielberg zich eerder al kritisch uit over Netflix. Annemarie Worst heeft voor het eerste Europese titel... bij het veldrijden in de wacht gesleept. De 22-jarige uit Nunspeet won in Rosmalen voor Marianne Vos en Denise Betsema. Annemarie Worst werd vorig jaar wereldkampioene bij de beloften. Dit seizoen was ze ook al de beste in gieten. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig.